Ik heb geluk gehad tot de dag van nu. Succes is fijn, maar kan niet alles zijn. Maar het werkelijk om gaat, is de bron maar uit alles ontstaan. is voorbij. Wat brengt het lot voor mij? Blijft voorspoed aan mijn zij? Vraag ik me soms af. Ik blijf optimist. De toekomst die hoe het verder ook gaat. Er is iets waar ik mij over laat. heart.